Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Braadworsten en schnitzels kan je volgende week alleen nog maar afhalen in Duitsland. Want ook daar gaat de boel hoogstwaarschijnlijk in een gedeeltelijke lockdown. Restaurants, kroegen, sportscholen en musea moeten vanaf maandag de hele maand november dicht. Allemaal om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting teruggaat, omdat je minder mensen tegenkomt is een harde trap op de rem volgens deze Duitse verslaggever. Weil alle einer Meinung sind, dat het liever een rasche gemeinsame bremsing als een zeer lange nationale noodstand geven zal. Het ging wel goed in Duitsland, maar ook daar lopen de coronabesmettingen hard op. De teller van het aantal coronabesmettingen bij ons staat bij het RIVM vandaag veel lager dan gisteren, maar dat heeft een reden. Er zijn 8123 nieuwe besmettingen, Het zijn er ruim 2000 minder dan gisteren. Maar door technische problemen zijn de cijfers van sommige regio's niet meegerekend. Opnieuw gaat een minister in thuisquarantaine. Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat ze in contact is geweest met iemand die corona blijkt te hebben. Onderwijsminister Slop zit vanwege dezelfde reden ook thuis. Docenten die thuis in quarantaine moeten, dat zorgt voor de nodige lesuitval op middelbare scholen. Om dat op te lossen worden er studenten ingevlogen om de klassen in de gaten te houden tijdens de digitale lessen doet ook wiskundestudent Robin. Nou, ik moet zeggen dat het erg goed bevalt. Eh, hoofdzakelijk is het zo dat de docent zelf de les alsnog eh, online geeft. En dat ik dus eigenlijk alleen in het lokaal aanwezig ben om orde te houden. En zo'n klas onder controle houden is voor hem een makkie. Ik ben zelf ook KNVB-scheidsrechter. Dus eh, wat dat betreft kan ik wel orde houden. Inmiddels hebben ongeveer 100 studenten nu zo'n bijbaan op een middelbare school. Krijg je het weer nog? Je hebt nog kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer vanavond.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 Een medewerker van de ambassade van Eritrea moet van minister Blok stoppen met zijn werk. Hij zette Eritreërs in Nederland onder druk om geld te geven aan landgenoten, ontdekte radioprogramma Argos. De ambassadeur van Eritrea is op het matje geroepen bij de minister om opheldering te geven. Vanwege een storing is het aantal nieuwe coronabesmettingen dat vandaag is gemeld een stuk lager. Bij het RIVM kwamen meer dan 8100 nieuwe besmettingen binnen tegen ruim 10.000 gisteren. In de Rotterdamse haven is ruim 1400 kilo kook gevonden. Het zat in een container met cacao uit Colombia. De container was volgens het OM voor een bedrijf in Antwerpen dat niets met de smokkel te maken heeft. En het weer, vanavond en vannacht buien met kans op hagel en onweer. Morgenochtend bijna overal weer droog. go by and wave at me.